Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Europese Commissie en Polen willen een conferentie organiseren... over Oekraïense kinderen die in Rusland vastzitten. Doel daarvan is de kinderen terug te halen. Volgens Oekraïne zijn afgelopen jaar 19.500 kinderen gedeporteerd. Moskou zegt dat ze in veiligheid zijn gebracht. Afgelopen week werden 31 Oekraïense kinderen herenigd met een familie. Een van hen zei dat ze als beesten zijn behandeld. De Europese Commissie noemt de deportatie een oorlogsmisdaad... die het internationale arrestatiebevel tegen president Poetin rechtvaardigt. De grote brand in de Duitse havenstad Hamburg is onder controle. De bluswerkzaamheden bij de opslagloods zijn nog wel bezig... maar de grote rookwolken zijn bijna weg. Volgens de autoriteiten in Hamburg zijn er geen gevaarlijke hoeveelheden gas gemeten in de lucht. Ruim 200 brandweermannen werden ingezet om de brand te bestrijden... die vanmorgen rond half vijf uitbrak. Hoe die kon ontstaan is nog niet duidelijk. Bij een lawine in de Franse Alpen zijn vier mensen om het leven gekomen. De lawine was op een gletsjer in de buurt van de Mont Blanc. Het zijn niet de eerste dodelijke slachtoffers dit wintersportseizoen. Vorige week bezweken vier mensen door sneeuwmassa's in Noord-Italië. Begin februari kwamen in één week zeker 10 mensen om het leven... bij lawines in Oostenrijk, Zwitserland en Italië. In de eredivisie heeft Ajax Fortuna Sittard zojuist met gemak verslagen. De Amsterdammers kwamen in de zesde minuut al op voorsprong. In de Johan Cruijff Arena werd het 4-0. Daarmee komt Ajax op de tweede plek in de eredivisie. FC Twente heeft vanmiddag tegen Cambuur de grootste overwinning van dit seizoen geboekt. De club won van, van Cambuur met 4-0. En Emmen pakte een belangrijk punt in de strijd om de 15e plaats. Tegen NEC bleef het 0-0. Het weer, vanavond en vannacht droog en het koelt af naar ongeveer 7 graden. Morgen begint droog en op de meeste plekken bewolkt. Misschien breekt de zon in het midden en oosten nog even door. In de middag regen en zo'n 15 graden. Later deze week blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.